Ook ouderen weten webwinkels steeds beter te vinden. De zwarte doos van het Russische gevechtstoestel dat op de grens van Turkije en Syrië is neergehaald, is te beschadigd om te worden uitgelezen, zeggen de Russen. De Turkse luchtmacht schoot het toestel uit de lucht omdat het boven Turks grondgebied zou hebben gevlogen. Rusland wilde met de gegevens van de zwarte doos bewijzen dat het vliegtuig nooit de Turkse grens is gepasseerd. In China hebben reddingswerkers de eerste doden geborgen na de aardverschuiving van zondag in het zuiden van het land. Meer dan 80 mensen worden nog vermist. Door de aardverschuiving zijn tientallen gebouwen op een bedrijventerrein in de stad Shenzhen ingestort. Over een groot gebied ligt een laag modder van zo'n 6 meter dik. Hulpverleners zoeken met graafmachines en speurhonden naar overlevenden. De boulevard in Scheveningen gaat flink op de schop. De gemeente Den Haag trekt 25 miljoen euro uit om het gebied de komende jaren aantrekkelijker te maken. Het staat in een plan dat nu bij de gemeenteraad ligt. Scheveningen zou moeten uitgroeien tot de belangrijkste badplaats van Noordwest-Europa. Donald Trump is uitgeroepen tot de grootste leugenaar van het jaar. Onderzoekers van PolitiFacts, een project van journalisten, onderzochten uitspraken van Amerikaanse politici. kwart van de uitspraken van Trump die tegen het licht zijn gehouden bleek helemaal of gedeeltelijk niet waar te zijn. Trump heeft onder meer gezegd dat de Mexicaanse regering expres criminelen naar de VS stuurt als illegale immigranten.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 yourself away Christmas stuur je allemaal fijne dagen en...